Bij een woningbrand in Londen zijn vannacht een vrouw en drie kinderen omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in de wijk Brent in het noordwesten van de stad. De politie in Londen heeft een man van 41 opgepakt. Hij wordt verdacht van moord. Het is onbekend wat zijn relatie is tot de omgekomen vrouw en kinderen. Tientallen brandweerlieden hebben het vuur in Londen geblust. Door de brand zijn twee rijtjeshuizen helemaal verwoest. Alle 18 slachtoffers van de mesaanval gisteren in Hamburg zijn in stabiele toestand, zegt de Duitse politie. Eerder waren vier mensen in levensgevaar. Ook hun gezondheid is inmiddels stabiel. Een vrouw stak gisteravond op een perron van het Centraal Station van Hamburg willekeurig in op reizigers. Ze kon snel worden gepakt. Het is een Duitse vrouw van 39. Volgens de Duitse politie zijn er concrete aanwijzingen dat ze een psychische aandoening heeft. De vrouw is vandaag voorgeleid. In Zuid-Frankrijk is de stroom weer terug na een grote storing vanmiddag. Daardoor zaten tienduizenden huizen zonder stroom in Frankrijk. De storing is waarschijnlijk opzettelijk veroorzaakt. Dan nog het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten droger met af en toe wat lichte regen. Morgen begint met motregen. Daarna droge periodes met zon, maar ook buien. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 zo blauw als de zee. Het was een zonnige zondag en jij, jij nam me mee. Er zijn heel wat jaren verstreken en iedere dag is van goud. Het liefdesvuur is gebleken, ik heb mijn hart je bent Je Ogen nog altijd zo blauw. Er is niets zo mooi als jouw glimlach. En, en ik beloof aan jou. Met de zon in mijn hart blijf ik altijd bij jou. Schatje, ik ben je best. En jij mijn trouw als jij. moment, of sneeuw, ik kan snel aan de haal. Jouw handen speelden met mijn gevaarlijk spel. We zochten samen een heel grus hotel. Het was gewoon maar een kwestie van tijd. Het was heel vlug volkomen bereid. We vormden samen het prachtigste paar. We kusten zacht en beminden elkaar. Ik zijn mijn liefje, mijn hartse diefje. De maan kijkt neer op ons liefdespel.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 naar voren. Geef je antwoord als je zegt: Je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt wel in je eigen kracht. En ook al laat je soms een traan, het is aan jou om op te staan. Hoe soms de wind Zet dat masker opzij. Kijk omhoog. Ik hou van mij. Denk niet meer aan die tijd van toen. Bij mij is het gras nu ook echt goed. Omdat ik daarom zo dichtbij kwam. Ik dacht dat ik vliegen kon. Maar ik heb nog steeds alleen maar armen ik niets verkeerds gedaan. Er komt nooit een andere man in mijn bestaan. Ik wacht en wacht en wacht en hoop haast dag en nacht. Tot jij er bent en nooit meer weg zal gaan. Draai je om, draai je om. voorbij. Ik ben het liefst bij jou, daar blijf ik bij. Draai je om, draai je om. Blijf desnoods waar je bent, maar zeg me waar. Dan kom ik wel naar jou, dat is geen bestaan. je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel. Met je loensende blik naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik kon nou al gaan, met een warme liefdestraan. Met twaalf tankelbouters en de pon zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn part deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Yeah! Zijn de weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met ballen aan een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede met weten kan niet wie. Dus kom nou, we gaan mee, ook al heb je geen idee Van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze, nogal helemaal wakker komt nu Ik kwam net uit mijn bed Ik had wat koffie gezet En het ochtendblad binnengehaald Bij mijn haastig ontbijt Had ik net even tijd Om te zien dat het dollar weer daalt Weinig nieuws, zo gezegd Ook het weer werd weer slecht En de sport interesseerde me geen zier Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan. Een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk. Nooit gedragen, geen enkele keer. Twee jaren oud, voor een meisje dat trouwt. Haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier nog nieuw in papier Ik verloor al mijn hoop Daarom is hij te koop Telefoon 2604 ik zag Hé, hey, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen. Ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor twee jaar. Nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven Dat die bruidsjurk ons toch samenbracht Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk Met sluier, nog nieuw in het papier Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop Telefoon 2604 voor een prikkie. Een sneeuwwitte bruidsjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. Ik begin er al een beetje aan te wennen Iedereen weet het toch beter? En of ze de waarheid nu echt kennen, het maakt ze niet uit. Ik weet het hoort nu eenmaal bij dit leven. Het is de prijs die ik ervoor betaal. Wat de men ook zegt, het is me om het even. Ik heb een dikke huid. Dus laat me nu mijn gang maar gaan. Ik trek me er toch niets van aan zal altijd dezelfde zijn Ja, wat je ziet is wat je krijgt Mezelf niet voor mijn kop zal slaan Wanneer ik voor de spiegel sta Oh, laat me nu mijn gang maar gaan Ik trek me er toch niets van aan Ik zal altijd dezelfde zijn Ja, wat je ziet is wat je krijgt En heel misschien heb ik het mis Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is afscheid moeten nemen van veel dingen En dat dit mij, als bij iedereen, veel pijn Maar hoe het zij, ik laat me toch niet dwingen Ik moet mezelf zijn Dus laat me nu mijn gang maar gaan Ik trek me er toch niets van aan Ik zal altijd dezelfde zijn Ja, wat je ziet is wat je krijgt Mezelf niet voor mijn kop zal slaan Wanneer ik voor de spiegel sta mijn gang maar gaan Ik trek me er toch niets van aan Ik zal altijd dezelfde zijn Ja wat je ziet is wat je krijgt En heel misschien heb ik het mis Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is je krijgt En heel misschien heb ik het mis Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is Dat ik dacht dat ik alles wist Het is wat het is maar verdriet niet in verdriet. Hou je sterk, wij doen dit samen, zolang jij mijn kracht nog ziet. Zie ik nog meer kracht in jou, weet dat ik op jou vertrouw. Ook al stoort ik in elkaar, weet ik dat jij mij weer baart. Want ik weet wat je kan, oh. Na na na na na na na na na na Ik volg je plan, oh. Wijs me de weg als ik het niet meer weet negatieve maak je positief, ja dat is waar het om draait. Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij. Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij. Ik voel alles wat je voelt, ik sta aan je zij. En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. Jij bent er als het tegen zit Ben ik vergiftigd, heb jij het tegengif Ik sta altijd voor jou klaar Ik bescherm jou voor gevaar Jij ja, hou je in het zicht Want niemand die je ziet als ik Ook al doet het soms pijn Ook al doet het soms pijn Want ik weet wat je kan Oh, na na na na na na na na Ik volg je plan Oh Wijs me de weg als ik het niet meer weet. Want al het negatieve maakt je positief. Ja, dat is waar het om draait. Ook al doet het even pijn, blijf sterk voor mij. Zolang ik in jou geloof, geloof jij in mij voel alles wat je voelt, ik sta aan je zij. En ik blijf sterk voor jou, dus blijf ook sterk voor mij. Lieverling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding Laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, het is daarom dat ik zing. Oh, oh, oh, oh, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? dat is je naam. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding, ik hou van jou, Vies, is daarom dat ik zie. kom jij mijn hart verwarmen. Lekker ding, ik wil je hier nu in mijn armen. Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. De allermooiste melodie, dat is je naam. Zijn praten, maar zijn woorden die ik hoor wel waar. Ik wil het niet geloven, maar het voelt voor mij een beetje raar. Als je ergens soms mee zit, dan zou ik willen dat hij het zegt. van je horen en dat jij het mij nu zegt. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid vraag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefst nog vandaag. Vraag die jou alleen zeg nu, het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik nu waar het echt En ben ik met jou klaar Ik zie twijfels in jouw ogen Maar ik snap niet goed waarom Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon je ergens in je hart dan toch misschien een stil Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen. Ik hoor de waarheid graag. Draai er niet Zeg mij meteen, liefde nog vandaag Vraag die jou alleen Zeg me het is niet waar Ik wil dat je alles zegt Dan ben ik de waarheid echt En ben ik met jou klaar Vraag die jou alleen Ik en het graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, liefst nog vandaag. Vraag die jou alleen, zeg me het is niet waar. Ik wil dat je alles zegt, dan ben ik de waarheid En ben ik met jou klaar. Ik heb het altijd al geweten Ik zag het al de eerste keer Maar toen was ik nog onwetend waarom haalde jij mij neer? Wees stil en hou maar op, het is goed, het is voorbij. Hou de eer nu aan mezelf, want je bent niet goed voor mij. probeer nou te zeggen? Je hebt zelf geen idee. Ik weet niet wat ik aan moet met al die leugens om me heen. Je wilt het maar forceren, dat geeft mij geen goed gevoel. Je blijft het maar proberen Blijf dat maar lekker doen, maar ik geloof mezelf of voor mijn kop zou willen staan, Maar geef me nog een laatste kans om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks je liefde terug terugverdienen. niet meer gaat. Verlaat me als het je onverschillig laat. Of verlaat me als er voor jou gevoel een vijand voor je staat. Maar omhels me als je nog steeds bent wie je bent. Omhels me als je mijn liefde nog herkent schat omhelst me Als het gevoel vanuit elkaar gaat Maar niet weg Maar geef me nog een laatste kans Om jou te laten zien Dat ik alles voor je doe En straks je liefde terug verdien Ik schaam me zo voor jou verdriet Maar vraag je nu zing dat voor jou een lied. Ik zeg nee, ik doe niet mee, maar ik weet het al, het lukt me niet. Ach, je moet gewoon genieten, zingen met een lach of een traan. Hier met z'n twee zit in ons bloed. Ja, het wordt goed. Zingen, ja, dat is ons leven. Het zal wel nooit meer overgaan. Ik zou nooit iets anders willen. Het is de allermooiste baan. Met jou te zingen voor. denk dat ik nooit meer stop. Het is te gek voor jou en mij. Het voelt goed, zing met me mee. Het voelt goed, hier met z'n twee. Zit in ons bloed. samen af en toe een pilsje in de stad. Ik heb een goede vriend gehad. Hij was geen lafaard en geen held. Maar die avond bij een ruzie wou hij helpen. Hij heeft het nooit meer naverteld. speelde door. Er werd gelachen en gedanst, terwijl jij jouw vriend verloor. De muziek speelde door. Ik heb nog steeds verdriet en begrijp het nog niet. Het was toch zinloos geweld. Op die avond in de stad, iemand riep nog pech gehad, wordt dan een mens niet meer geteld. Het gebeurde in de stad. Ik heb een goede vriend gehad. Adios, niet verdient. We sterven voor. voor jou was het te laat. Er werd nog lang over gepraat. Maar verandert er wel iets? Als je voor je plezier naar de stad gaat en daarna moet sterven voor niets. Adios, toch niet verdient.